zie het als een uh, eh, Lange commercial. <laughs> Mirage. En uh, bent hier in het eh, westen, gevestigd, geloof ik. In ieder geval een van de zangeressen. De rest weet ik eigenlijk niet. Ehm, een band die zich helemaal toegelegd heeft op het spelen van muziek van Fleetwood Mac. Dat heb je wel gehoord. En dat doen ze op voortreffelijke wijze. En nogmaals, wij zijn druk bezig om te kijken of we ze een keertje hier naartoe kunnen halen en ze hier in Zandvoort kunnen laten spelen. Maar daarover houden wij u natuurlijk op de hoogte. cd. Ik weet je nog dat ze in de tijd zeiden van... Eh, cd, oh, daar kan helemaal niks mee gebeuren. Ja, ga je mond, maar daar kan helemaal niks mee gebeuren. Dat blijft goed en dat eh, gaat nooit in kwaliteit achteruit. Een krasje of een stofje, helemaal geen last meer van, want het ding doet het gewoon. Nou, forget it. Geef mij maar verniel. dan weet je tenminste zeker dat het draait. Zal er een krasje of een ruisje op zitten, maakt helemaal niet uit. De beleving van de muziek, stuk mooier. You know what I say to your hot pants? Say what? Say get up! bracht Eric Burden met het nummer Waller van zijn eh, allerlaatste cd. Ook op vinyl te krijgen trouwens. Till the River Runs Dry. En uh, heel toepasselijk dus eigenlijk, hè, Waller. We gaan eh, even weer naar Grollo, net zoals vorige week. Want dat, daar komt toch wel hele mooie muziek vandaan. Een opname uit 1966 van Cuby and the Blizzards. Gin House Blues. said, Stay away, stay away from me, everybody. Lord, Lord, you know that I'm, I'm in my sin. I said, Stay away, stay away from me, everybody. Lord, Lord, you know that I'm, I'm in my sin. big bottle of gin right on now. I said, stay away, stay away from me, everybody. Unless, unless you want. honey, this, you wanna. stay? woman, you, you know that I'm, that I'm, I'm in my sin, you know. I said, stay away, stay away from everybody. Yeah, yes, I'm, I'm, I'm in my sin, you know, no, no. begging you, baby. Sometimes I wanna do it on my knees. Please, please, please, please give me my chin. Yeah, gonna tell you my story. Oh yeah. I said, ah, ah, ah, when you feel it. Stay away from me, everybody. Lord, Lord, Lordy, you know that I'm in my sin. I said, stay away, stay away from me, everybody now. Cause, cause I'm so, I'm so I'm so, I'm so, I'm so in my sin. And I'm, I'm, I'm begging you, I'm begging you, baby. I do it on my knees, you know. Please, please, please, please, give me my gin, give me my gin. I ask you, give me my gin. want to make, I want to make myself believe. I want to make you understand. I want to make you understand now, now, now. You had to give, you had to give that big, big bottle of gin. Right on, right on, right on now. Please, please, baby, baby. Give me my, my, my, my big bottle of gin. Baby, baby, please, please. Box met Down Man. Een eh, legendarische groep, hè? Absoluut. Ik zelfs dat Jan Akkerman er nog in gespeeld heeft. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval Cas Lux als, uh, als zanger. En eh, ze hebben een aantal hele mooie nummers gemaakt. Summertime, Dark Rose. Helemaal goed. Ehm, de volgende artiest in het semi-professionele vak... waar we het over gaan hebben is Wanda V. En dat is een, een apart verhaal. Het is een, zangeres die je niet zonder handschoenen moet aanpakken. Die weet eh, heel goed hoe ze de zaken moet eh, verkopen. Heeft een gigantisch goede band achter te staan. Komt uit de buurt van Rotterdam. En eh, het klinkt fantastisch. moet even kijken hoor. High Road heet het nummer wat we gaan horen. Duurt even voordat het opgewarmd is. Daar is hij. Wanda V. I wrote. Klinkt dat lekker of klinkt dat lekker? Wanda V met haar band. En eh, het nummer heet The High Road. Ik, weet, ik geloof zelfs dat dat een nummer is wat ze zelf heeft eh, gecomponeerd. Klinkt in ieder geval ongelooflijk lekker. En ook voor deze band geldt dat ze op dit moment bezig zijn om te kijken of we hem uh, hier in, in Zandvoort kunnen krijgen. zo mooi zijn als ze samenspeelden met, hoe heet die, Van Kessel. Dan krijg je echt een, een ongelooflijk samenvoeging van allerlei talenten. Goed, uh, Alison Moyer voor een wat rustiger eh, stukje. Fout. Is die. show. Ain't exactly pretty, ain't exactly small. 42, 39, 56, you can choose. she's got it all. keertje Wanda met het uh, covertje van uh, eh, of Rosie van uh, eh, ACDC. u kunt het vinden op Facebook en daar ook eventueel boeken als u dat wil. Ga verder met ja, een oude favoriet van mij, Eric Clapton. En zijn hele mooie Forever Man. Paul en Janno met Adult Education. En uh, dat uh, volgen we op met een stukje Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Hey, little sister, what's your vice wish? Hey, little sister, shotgun yeah. Hey, little sister, who's your Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to de er lekker uit. Want ik wil eh, tot slot toch nog wel eventjes een stukje eh, Led Zeppelin draaien.